Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ontploffing op een boot in Gouda is een dode gevallen. Een andere opvarende raakte zwaar gewond. Het plezierjacht was afgemeerd aan een kade langs de Hollandse IJssel in Gouda. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Na de ontploffing brak brand uit. De twee opvarenden waren de eigenaren van de boot. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het ene slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De andere opvarende ligt in het ziekenhuis. Duizenden vluchtelingen zijn vanuit Kroatië in Slovenië aangekomen sinds Hongarije de grens heeft gesloten. Volgens de BBC waren het er gisteren 2700. Vandaag worden er opnieuw veel mensen verwacht. De Sloveense premier zegt dat het leger wordt ingezet om de politie te helpen bij het begeleiden van de vluchtelingenstroom. In de India's hoofdstad New Delhi zijn twee tieners aangehouden... voor de verkrachting en verminking van een meisje van 2,5. De politie heeft honderden buurtbewoners ondervraagd... en op basis daarvan zijn de tieners opgepakt. In de verkrachtingszaak van een meisje van 5... waren gisteren al drie verdachten opgepakt. De verkrachtingen hebben in India tot woedende reacties geleid. Vrouwenorganisaties zeggen dat de politie te weinig doet tegen seksueel geweld. Beroepswielrenners hebben een fonds opgericht om elkaar te helpen als ze in problemen komen. Bijvoorbeeld doordat ze na een blessure niet meer kunnen koersen of als ze na hun actieve carrière geen baan kunnen vinden. Om geld in te zamelen wordt vandaag in Utrecht een speciale toertocht verreden. 500 amateurs rijden samen met profs als Tom Dumoulin en Steve Clement een tocht van 85 kilometer. Helemaal zoals dat tijdens een professionele etappe gaat met ploegleiders, mechaniciens en verzorgers. Uit het fonds kunnen bijvoorbeeld opleidingen worden betaald, maar ook relatietherapie. Wielrenners krijgen nog eens relatieproblemen als ze na hun actieve carrière ineens thuis komen te zitten. Het weer, het is overwegend bewolkt, hier en daar mistig. In het noorden regent het al, later bereikt de regen ook het zuiden.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 Zoals daar is mevrouw Denise Jana, Geboren in Paramaribo en de eerste Nederlandse vrouw die ehm, uitgenodigd is geworden... om op het beroemde Amerikaanse Blue Note label eh, te komen opnemen. Een hele eer. We gaan haar nu horen in eh, een stuk... Eh, dat is gearrangeerd door de Nederlandse pianist Bert van der Brink. En het stuk heet Just in Time. was running low. I was lost, losing dice my all nowhere to go. But now you're here, I know just where I go. You found me just in time. Just in Time. Wij gaan eh, nog een keer luisteren naar Denise Jana. En dat stuk heet If the Music's Right. <clears throat> Pardon. En dat is eh, een stuk dat wordt gezongen in het Engels, in het Surinaams en in het Braziliaans. Nou, ehm, volgens mij kunnen we daar eh, niks aan toevoegen en wil iedereen dat graag horen. Althans, mensen uit die, landen. En daar doen eh, iedereen dan een plezier mee. Denise Jenna met het stuk If the Music's Right. You know, in a song, you can express all that you're feeling. Be it good or bad, you can always let it slide. You needn't be afraid of emotions and their meaning. For in every song, there's a place where you can hide. Teme si don praxer mi libi. Sani mi do bom, foto di be mek mi kre. Mi sabi mi pouco, mi kansin nan ala bribi. So me kala me firi na mi did best. Eh? Music soothing and it's healing. It can let everything that burdens you go by. Gotta just let as minhas emoções, pra cortar o sol de cada um. Música e vontade de viver e acreditar uma manhã onde ser feliz é natural, como anoitecer e o amanhecer lá no fundo do meu coração. sou mai singi a la pe Te you ati furu sorgo lai Poko eleki ere yep de wai If the sun is right it clears the sky If you start to life and make it cry It'll take you high If the music's right It'll catch you, give you wings to fly fazer feliz e meu mundo conhecer. Mi pensava pra ti, coloco na navara. Isso me pergunta por a mim se perder. Oh, how I love to sing, it just makes me happy. Everything I say, feel, sing comes from my heart. Where would we all be without song or music to brighten the colors of the paintings of our lives? brighten the colors of the paintings of our If the Music is Right. Denise Jenna. Er is een eh, cd uitgekomen, al enige tijd geleden. Getiteld The Dutch Jazz Giants. En er staan allemaal Nederlandse kanjers op in allerlei bezettingen. Ik ga nu een stuk laten horen van deze cd. Dat is het orkest van Regie, Regier van Otterlo. Dat orkest dat had hij voor hij dirigent werd van het Metropoolorkest. En de solist is Herman Schoonderwald op de altsax. En dat wordt gezongen door Mark Murphy. En het stuk heet Poor Butterfly. Poor, poor, poor, poor butterfly, neath the blossoms waiting. Poor butterfly, she loved him so. The moments pass into hours, the hours pass into years. And as she smiles through her tears, she murmurs low, The moon and I know that he'll be faithful. I'm sure he'll come by and by. But if he won't come back, then I'll never sigh or cry. I just must die. Ooh, butterfly. da da da da da da Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, was waiting. Oh, poor little butterfly, she loved him so. The moments pass into hours, the hours pass in years. And as she smiles through her tears, she murmurs low, the moon and I know that he'll be faithful. I'm sure come to me by and by. Poor Butterfly met Mark Murphy. Op de, dezelfde cd Dutch Jazz Giants staat meer dan terecht natuurlijk... onze eigen Ruud Brink met een combo dat er ook wezen mag. Eddie Doornbos, eh, Ruud Brink, Lex Jasper op de piano... Jacques Scholz op de bas en John Engels op de drums. En wij gaan hen horen... in een stuk en dat heet... Ja, Watch What Happens. Let someone start believing in you. Let him hold out his hands. Let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart let him find it and watch what happens cold. No, I can't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. Uh, let someone with a deep love to give, give that deep love to you. And what magic you see. Let someone give his heart, someone who cares like me. will be broken again. Let someone with a deep love to give, give that deep love to you. And what magic you see, let someone give his heart, someone like Rudy Brink. Ruud Brink op de tenorsax. En Ruud Brink was natuurlijk van alle markten thuis. En dat gaan we laten horen in de volgende opname... waar de Skymasters live spelen in Nick Vollebrechts Jazzcafé. En Ruud Brink fantastisch soleert in ehm, een stuk. En dat heet I Want To Be Happy. Was het Ruud Brink of was het Ruud Brink? We gaan nu naar een andere Nederlandse groep. Dead Jazz. Koos van der Hout, trompet Robert Veen, Saxe, Leo van Oostrom, tenor sax Erik Heinsdijk, trombone Kajan Witmer, daar is hij weer, piano Jan Voogd, Steady op de bas en Dolf Helge op de drums. Sweeping the Blues Away. the Blues Away. Een nummer geschreven door Johnny Hodges... die met zijn straks groot is geworden... Eh, in het orkest van Duke Ellington. En over Duke Ellington gesproken... die heeft ook een compositie gemaakt... Saturday Night Function. En daar gaan we nu naar luisteren... Door, gespeeld door dezelfde groep That's Jazz. Saturday Night Function. Daar voegen we niks aan toe. Saturday Night Function. En je vraagt je altijd af, waar hebben die eh, Nederlandse swingers dat dan allemaal van geleerd? Nou, in ieder geval hebben ze ongetwijfeld ook heel veel geluisterd naar een van onze oerorkesten, de Millers. Ik ga nu een stuk laten horen, een opname uit 1968 van de Millers. Herman Schoonderwald soleert daar op de, op de klarinet. Frans van Bergen, viool met Matthews, accordeon, Koen van nassau van Paul Ruis piano... Arend Nijenhuis bas, Ab de Molenaar gitaar... Tony Nusser drums. En dat stuk, dat heet Stompen at the Savoy. Thank you. En dan pakt hij de grote witte handdoek om eh, zijn hele hoofd te deppen. Oscar Peterson in alle opnamen. Wat een fantastische eh, pianist. Maar ook wat een fantastisch duo erachter. Sam Jones op de bas en Bobby Durham op de drums. We hebben ruimte nog om even een beetje gas terug te nemen. Coleman Hawkins Quintet 1944. Roy Eldridge op de trompet. Coleman Hawkins sax. Teddy Wilson op de piano. Billy Taylor op de bas. En Cozy Cole op de drums. It's wonderful. Wonderful. ZFM Jazz voor deze keer zit er alweer bijna op, luisteraars.